Minima vannacht rond de 9 graden. In de loop van de nacht kan in het zuiden een bui vallen. In de westelijke helft flinke buien. Smiddags is het vaker droog met misschien ook zon en het wordt een graad of 13.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 De Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter werden afgelopen zondag aangevallen met een zenuwgas. Ze liggen allebei in een kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun situatie is stabiel. De Rotterdamse politie heeft een hennepkwekerij ontmanteld. In het bedrijfspand in de wijk Schiebroek waren veertien mensen bezig hennep te knippen, onder wie twee mannen uit Den Haag en tien Bulgaarse vrouwen. Ze zijn allemaal aangehouden. In de kwekerij lag ruim 122 kilo henneptoppen. Die waren klaargemaakt voor de verkoop. De EU weet nog niet wat er precies moet gebeuren om te worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffing op staal en aluminium. Eurocommissaris Malmström sprak daarover vandaag met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger. En na afloop twitterde Malmström dat de procedure onduidelijk is. Volgende week wordt er verder gepraat. Bouwmarkt Praxis roept een bepaald type olieradiator terug... omdat er mogelijk een fout is gemaakt bij de fabrikage. Daardoor kan er hete olie uitlekken wat brandwonden kan veroorzaken. Het gaat om een radiator van het merk Sensis... die verkocht is tussen 1 augustus 2017 en 19 februari dit jaar. De fabrikagefout kwam aan het licht door klachten van klanten. Een van hen had lichte verwondingen opgelopen. In de eredivisie heeft PSV een historische nederlaag geleden. De Eindhovenaren gingen in Tilburg met 5-0 onderuit tegen Willem II. Het is voor PSV de grootste competitienederlaag in meer dan vier jaar. Voor Willem II was het de eerste wedstrijd onder interimtrainer Reinier Robbemond. Die vervangt Erwin van der Looy die deze week opstapte. Onderin de eredivisie won Sparta uit met 2-0 van Rode JC. Excelsior was